Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Een 31 jarige man uit Liberia mag worden uitgezet naar zijn geboorteland... ondanks het risico op ebola. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de man is zijn uitzetting vanwege het risico op besmetting... in strijd met het Europees Verdrag tot Bescherming van de Mens. Maar de rechter zegt dat de man zelf maatregelen kan nemen... om niet besmet te raken. De man betoogde ook dat voor Liberia een negatief reisadvies geldt... maar ook dat maakt volgens de rechter niet uit. Een vrouw van 41 uit Utrecht is gisterochtend overleden door drugsgebruik. De vrouw had het Amsterdam Dance Event bezocht. Ze is de derde bezoeker van het evenement die overlijdt na het gebruik van verdovende middelen. De politie waarschuwt dat er mogelijk vervuilde ecstasypillen in omloop zijn. Nederlandse overheden, die nog geld kregen van Landsbanki... hebben dit zes jaar na het faillissement van de IJslandse bank teruggekregen. Het gaat onder meer om de provincies Noord-Holland en Groningen en de gemeente Den Haag. De overheden hadden in totaal nog zo'n 187 miljoen euro te goed. Landsbanki was de moederbank van internetbank iSafe en ging in 2008 failliet. Een Nederlands team heeft in het Oekraïense Torres persoonlijke bezittingen opgehaald van slachtoffers van de ramp met MH17. Het gaat om twee koffers. Het onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen dat de koffers gevonden waren in Gradovo. Ze worden eerst in Kharkov onderzocht en daarna kunnen de spullen naar Nederland. Het lichaam van een man die gisteren in de buurt van Waspik tijdens een boottochtje overboord sloeg, is gevonden. Hij was met zijn vrouw aan het varen in een rubberbootje in het Oude Maasje. Het echtpaar viel in het water, vermoedelijk doordat het bootje gegrepen werd door de wind. De politie denkt dat de man is geraakt door de schroef van de motor. De vrouw bleef ongedeerd. Het weer wisselend bewolkt en een enkele bui. Morgen eerst regen bij een matige tot harde wind. Smiddags mogelijk zware windstoten. Dan gaat het hard regenen met later ook onweer en hagel. En aan zee is er kans op noordwesterstorm. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Ja, u herkent de tune CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en eh, ja, we gaan weer mooie filmmuziek eh, draaien. Wat gaan we precies doen? Nou ja, eh, zo langzamerhand kent u natuurlijk de systematiek. We beginnen met een stukje popmuziek uit films. Vervolgens gluipen we langs naar countrymuziek. Dan komen we terecht bij de western kwartier. Ja, spaghetti westerns, maar ook nog serieuze films... zoals bijvoorbeeld True Grit, mooi western zonder echt specifieke westernmuziek. Uh, eh, twee uur beginnen met een, iets uit Nymphomaniac. Eh, maar ook uit Easy Rider. Dus eh, wie weet wat er dan komt. En dan staan er toch een paar mooie soundtracks in het twee uur op programma. Nou echt om je vingers af te likken vanavond. Love at Large. The Piano. sense and Sensibility en How to Train Your Dragon onder andere. Nou, als je dit hoort, dan, dan, nou, dan wil je toch meteen beginnen. En natuurlijk beginnen we in oktober. Nog niet de laatste keer, maar wel de ene laatste keer met Moshiba. Komt-ie. zijn de klanken van Morshiba. Morshiba is een Britse band die invloeden uit de trip-hop, rhythm and blues en popmuziek combineert. Ja, eh, mooie klanken en ja, dat hebben we allemaal te danken aan een reclamefilmpje van het biermerk Brand. En die gebruikte deze muziek, vooral het eh, intro van eh, dit nummer. Prachtige klanken, Morshiba. En als we het over trip-hop hebben, ja, dan heb ik nog een paar bandjes die deze muziekstijl maken. En die zijn onder andere gebruikt in de film The Swimming Pool. Normaal ben ik altijd al lyrisch over de muziek van Philippe Rombi. De, ja, de beetje klassiek geschoten componist. Maar er zit ook popmuziek in die film. Ik ga niet het hele vanavond vertellen, maar ik beperk me tot de popmuziek. Zoals we altijd doen in de eerste 20 minuten van CFM Cinema. Daar komt die Undenied Portishead. nummer, maar er zit een vervelend kraakje doorheen. Dus eh, ik ga ermee stoppen met dit nummer. Maar gelukkig heb ik nog een andere triple band die ook in de film eh, de swimmingpool uh, muziek een steentje bijdraagt. En dat is Lamp. En ja, dan gaan we die toch proberen. Als we de ene het niet lukt, dan proberen gewoon de ander. Eens even kijken, want ik moet hem opzoeken nu. To die this very moment, I wouldn't fear. For I've never known completeness like being here. Wrapped in the warmth of you, loving every breath of you. stops turning when I love you till. Het zijn de klanken van Lamp, een eh, Britse band, opgericht 1994 eh, door Andrew Barlow en zangeres Louise Rhodes. En eh, ja, deze muziek is gebruikt in de film The Swimming Pool. En denk je, nou, dit vind ik een geweldige band. Nou, dat, dan kan je ze nog live zien, want ze spelen binnenkort in Nederland 23 november in Nijmegen. Op podium Door een Roosje. Rotterdam 24 november, Schouwburg. En 27 november Amsterdam Paradiso, Lamp. Met de Gorecki-song. Ja, en als we het dan over de swimmingpool hebben... een film uit 2003 van eh, François Ozon... dan kunnen we natuurlijk niet om François Hardy heen... die altijd in het Frans zingt, behalve dit nummer. Trooi me. Swimmingpool. Eh, regie François Ozon. En eh, ja, dan hebben we tegenwoordig ook het weerbericht voor filmliefhebbers. Nou, de komende dagen wind en regen. Dus ik zou zeggen, fantastisch weer om een film te kijken. Dus eh, huren een dvd of kijk op de tv. Er zijn prachtige films. Trek je terug op de bank, kopje chocolade, kopje koffie of een kopje thee. Of misschien iets ergers en geniet ervan. Uh, ja, er zijn nog veel meer mooie films. Bijvoorbeeld 22 oktober om half negen op de tv RTL 5. Made in Manhattan. Een vrouw begint een baan als kamermeisje in een luxe hotel. Ze wordt verliefd op een beoogde opvolger van een politieke familie. Hij denkt met een vrouw uit hoge kringen te maken te hebben. Waardoor ze al snel inzicht krijgt in het leven van een man... die ze normaal gesproken alleen op een afstand beoordelen kan. Leuke film, hele mooie muziek. En ik begin met een heel vrolijk nummertje van Paul Simon. jump, rolled out of bed, and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout, and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the coroner's wig, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Trek Made in Manhattan. Een, een eh, ja, romantische film met in de hoofdrollen Jennifer Lopez en Ralph Fiennes. En eh, ja, er zit ook meer mooie muziek in. Onder andere Nora Jones. Come away with me in the night. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving. So all I ask is for you to come away with me in the night. Come away with me. Come away with me, uh, Nora Jones soundtrack Made in Manhattan. Er staat heel veel popmuziek op. Onder andere Brad, Kitterman, de Pointer Sisters. Eigenlijk de film opnoemen, Mooi tijdsdocument. Maar er is natuurlijk ook een echte filmcomponist... die wat eh, geproduceerd heeft voor deze soundtrack. En dat is de, ja, de wereldberoemde Alan Silvestri. En die heeft een, een paar nummers gecomponeerd. Onder andere de titelsong Made in Manhattan. Komt-ie. Mooi. Made in Manhattan. Alan eh, eh, Alain Silvestri, hele bekende componist. Mooie dingen gemaakt en eh, ook dit is de moeite waard. En dan komen we bij een verhaal. Dat gaat als volgt. Amerika, jaren 20. Drie gevangenen slagen erin te ontsnappen tijdens de dwangarbeid. Ze zijn van plan de buit die een van hen verstopt heeft op te halen. Aangezien het geld verborgen is in een huis dat binnen korte tijd onder water zal staan... door aanleg van een nieuwe dam, is er haast geboden natuurlijk. Dat is niet de enige moeilijkheid waar ze de drie gevangenen mee te maken krijgen. Dan heb ik het natuurlijk over Oh Brother Where Art Thou, Film uit 2000 eh, van de, eh, Joel Koen. George Clooney in de hoofdrol. John, John Turturro en Tim Blake Nelson. En luister naar deze country-achtige klanken. Als je denkt, uh, luister ik nu naar Crossroads, eh, ons country en western programma op CFM. Dan heb je het mis. Je luistert naar CFM Cinema, maar af en toe draait natuurlijk ook country. Crossroads is overigens zondags, morgens om 8 uur. Dus vroeg opstaan op de zondagochtend. Eh, we draaien muziek uit de film Oh Brother Where Art 2. Een film uit 2000. En ja, we draaien nooit één nummertje. We draaien er altijd twee. Dus ik heb er nog één klaarstaan. En dat is A Man of Constant Sorrow. dit is het thema wat veel in de film terugkomt. sweet. En dan is het natuurlijk tijd voor onze western kwartier. En dan hebben we niet de eerste de beste. Maar we hebben Stelvio Cipriani. Een, eh, een Italiaanse componist die heel wat spaghetti westerns gemaakt heeft. En zijn eerste is eigenlijk die hij maakte in 1966. was The Bounty Killer. En daar heb ik de titelmuziek van opgezocht. Eigenlijk eh, ja, werd deze jongen toen hij nog, eh, deze man eigenlijk geïnspireerd door de muziek door kerkorgels. En als je dan hoort wat hij ervan gemaakt heeft... dat lijkt in de verse verte niet meer op een kerkorgel... maar is wel hele herkenbare muziek The Bounty Killer. de Bounty Killer. En uh, we draaien nog veel meer mooie muziek uit de Spaghetti Western serie. Uh, Mauricio eh, Graf, Eye for an Eye. Say plicht om je cowboylaarzen bij aan te trekken natuurlijk. Eh, dit is eh, Eye for an Eye, uh, Mauricio Graf. En het komt van de cd Canto Morricone Volume 2. Western Songs and Ballads. Ja, dat is niet missen. Ik doe er nog een van de maestro. En dat is getiteld Canta Basilica. Of in het Engels The Lizard Song. Componist wederom Ennio Morricone. non zărreit Shama passeja Nu é igual a nauta já O tempo se nevar Alla piazza Deugamun sevlo sen Sayık içen mi gali Kapaçen dali Bele kentutui Esse piață adăugăm să Basilica. Ennio Morricone. Ja, mooie klanken. Dan komen we toch terecht bij western die, eh, ja, wat nieuwer. 2010, True Grit. Een eh, film geregisseerd door de gebroeders eh, Koen. En nadat ze ziet hoe haar vader vermoord wordt door Tom Cheney... besluit de 14-jarige Matty Ross deze moordenaar te vangen. Ze huurt de taaiste US Marshal J. Rooster Coburn om haar te helpen. Matty staat erop dat ze zelf meereist met Cockburn... wiens drinkgedrag, luiigheid en algemeen veroordeeld karakter... haar vertrouwen in hem niet echt vergroot. Tegen zijn wil reist ze met hem mee door Indiaanse streken om Cheney te zoeken. Ze worden bijgestaan door de Texas Ranger LaBeouf... die Cheney wil hebben voor een andere doeleinden. Nou, je begrijpt het al, allerlei spanning en avonturen in het Wilde Westen. True Grit en het nummer, eh, de muziek is van Carter Burwell, uh, Father's Gun... Overigens, het is niet die echte westernmuziek. Hele bijzondere muziek. Ja, dat zijn toch eh, ook hele mooie klanken. Het volgende nummer uit de soundtrack True Grit, Your Headstrong Way. van de spaghetti western muziek is The Hanging Man. Eh, bijzonder aan deze soundtrack is dat het vaak hele korte nummers zijn van eh, Carter Burwell. Dit is een Amerikaanse componist, eh, geboren in 1955. En hij heeft eigenlijk voor alle films van de Coen Brothers de muziek gemaakt. Ik doe er nog één tot slot van het Western Kwartier. En dat is Ride to the Dead. prachtige klanken. True Grit, en eh, western van de Coen Brothers met muziek van eh, eh, Carter Burwell. Mooie muziek en toch heel andere klanken. Mooie soundtrack, zeer de moeite waard. Alle nummers eigenlijk. Ja, tot slot. We zijn alweer door het eerste uur heen. En ik zou je toch vragen om het tweede uur er ook bij te blijven. Want uh, nou, steek de er maar vast aan. Want er zitten romantische films tussen. Er zit Sense and Sensibility. Er zit een van de mooiste soundtracks dus ooit gemaakt. How to Train Your Dragon. Is een fantastische eh, soundtrack. Een van de aller, aller, allermooiste. Uh, gecomponeerd door John Powell. Michael Nyman met de piano. Ja, kortom, eh, hele mooie klanken. En het laatste wat we in het eerste uur draaien... is uit een, leuke kinderfilm, The Parent Trap... over een tweeling die eigenlijk gescheiden opgroeien. De een in Amerika, de ander in Londen. En dan moeten ze elkaar op een zomerkamp in de Verenigde Staten. De Parent Trap suite Alan Silvestri. mooie klanken eh, om het eerste uur mee af te sluiten. De soundtrack, de, de Parent Trap. Een film die volgens mij ieder jaar wel minstens één keer op tv uitgezonden wordt.